Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat Said R. levenslang de cel ingaat. En dan denk je misschien wie? Nou, hij was waarschijnlijk de rechterhand van Ridwan Taghi... en is de laatste verdachte die is opgepakt in het Marengo-proces. Dat gaat over allerlei moorden. Justitieredacteur Remco Andringa vertelt wat zijn rol volgens het OM is geweest. Eh, hij had eh, nauw contact met, uh, met Taghi. Die deelde de opdrachten uit wie er vermoord moest worden... en Said R. die ja, zou vervolgens dan de mensen hebben geregeld om die moorden uit te voeren. Verzamelde ook informatie over doelwitten en hield Tachi ja, heel precies op de hoogte van, eh, van de voortgang. Ja, volgens de officier van justitie ging het er zo gewelddadig aan toe dat alleen een levenslange straf gepast is. Mensen die niet in de Randstad wonen hebben weinig vertrouwen in de politiek, zegt de stemwijzer Kieskompas. Ook denken ze dat er in de Randstad over ze wordt besloten en dat ze eigenlijk zelf maar weinig in te brengen hebben. Vooral in Gelderland is dat wantrouwen groot, zegt deze verslaggever van de regionale omroep daar. Gelderland is koploper eigenlijk. De, de verschillen zijn wel vrij klein, moet ik erbij zeggen. Maar zes van de tien Gelderlanders hebben geen vertrouwen in de overheid. En dat zou wel eens kunnen komen door de vraagstukken die we in Gelderland hebben. stikstof, eh, natuur, de wolf misschien ook wel. Over een maandje zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De meeste Nederlanders zijn dan wel van plan om te gaan stemmen. En dan nog even naar dit. Misschien ken je het muziekje wel. De Droomvlucht van de Efteling. Die attractie is al sinds oktober dicht voor een grote opknapbeurt. En dat ging gisteren niet helemaal goed. In de ruimte met zwevende planeten zijn een paar van die bollen naar beneden gevallen, schrijft Omroep Brabant. De kabel waaraan ze hingen, die knapte. Niemand raakte gewond. En de Efteling zegt dat ze de planeten nog wel kunnen herstellen. 4 maart gaat de Droomvlucht weer open. Krijg je nog het weer. Vanmiddag wordt het bewolkt en trekken ook wat buien over. En er staat een harde wind. Aan het einde van de middag klaart het wel op. En het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de verkeersinformatie van de ANUB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de Vesting en Blarikum 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Zo wekt je een voor een mijn andere lusten, maar jij dacht aan een ander onderwijl, waarmee je zonder moeite je geweten suste. En dat is toch beneden alle pijn. voor jouw spel. Door mij liet jij je ijdelheid graag strelen. Je wilde niet, dan wilde je weer wel. Ik was verblind, ik liet maar met me spelen. Je liet je zomaar door een ander stelen. En mijn geluk ging zomaar voor de bijl. Maar mijn verdriet kon jou niet zoveel schelen dat was toch beneden alle pijn. Prins heerlijk lig je in een anders bed En maakt hem met je lichaam dwaas en dronken Wat in geen enkel opzicht jou belet Achter zijn rug om weer naar mij te lonken Vliegen ligt nu eenmaal in jouw stijl. Je hebt je in het geheim aan mij geschonken. Maar het is toch wel beneden alle pijl. de specialist met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, waar zou ik het ook weer over hebben? <laughs> nee hoor, ik vind jullie te plagen. Oh, Nee, we het hebben over, over oh, die, leuke weerballons die... Eh, zijn gezien boven Amerika en blijkbaar boven veel meer landen. Spionageballon. Ja, dat zeggen ze dus, ja. Maar wat is een weerballon? Dus een, eh, een weerballon die wordt dus ook in Nederland gebruikt door de KNMI. En hij heeft ongeveer een diameter van 2 meter. Oh, oké. Oké. Ja. Hij kan op 30 eh, eh, kilometer hoogte uitdijen tot een diameter van zo'n 20 meter. Oh, dus het is daar heel ijl, hè? dat is de, de hogere atmosfeer. Uh-huh. En dan wordt hij dus steeds groter. Oké. Wat is nou de bedoeling ervan? Is natuurlijk, eh, er zit een zonde onder, daar kom ik zo op. Maar wat er gebeurt is dus, hij, eh, hij wordt steeds groter en groter en groter. En waarna het materiaal scheurt en na het klappen van de eh, ballon komen de resten van het balkon met de radiozonde naar beneden aan een klein parachutje die de valstaanheid enigszins beperkt. Dus ja, als ik dit zo lees, dan denk ik van ja, Chinezen hebben voor het eerst iets gemaakt wat langer meegaat dan, wat, dan was zoals het hoort. <laughs> ja, oké. Ja. Daar <laughs> waren ze nooit zo goed in. Het is geen wegwerpballon. nee, blijkbaar hebben ze hier veel te goed gemaakt. Uh, ja, eh, eh, hoe, hoe werkt het verder? Eh, onder die ballon zit dus een instrument dat noemen ze eigenlijk, die, die, stuurt zijn data door naar het weerstation en die hangt aan een lijn onder de ballon. En dat, mhm. dat instrument is vaak een kleine radiosonde. En de lengte van de lijn tussen de ballon en de radiosonde is normaal bij de KNMI bijvoorbeeld 55 meter. Dus hangt dus eronder hangt dus die zonde en eh, daarboven zit die ballon. Oké. En die komen ze op een gegeven moment naar beneden doen met een eh, parachute. Dus daar zit altijd iemand van de KNMI parachutjes te vangen. Radio's ja. te vangen. En met spionage? Eh, wat, meten ze, wat meten ze eigenlijk? De meeste radiozonders meten standaard parameters zoals temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk. Maar er bestaan ook speciale modellen die ook de ozonconcentratie meten. Oké. Ja. Ze vullen ze meestal met, eh, water, eh, met, eh, met helium. Alleen militairen die gebruiken ook wel waterstofgas. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat gevaarlijker. Dat kan natuurlijk in de brand vliegen. En waarom gebruiken ze ballonnen? Ehm, nou, ze gaan dus heel hoog, hè, tot uh, 25 tot, tot 35 kilometer hoog. Oh, en dan kan je dus met de satelliet toch wat lastiger meten. En je hebt dus af en toe last van, eh, van eh, bewolking met satellieten. Dat je de, de, de, de, aarde wat slechter kan observeren. Ja, natuurlijk. Ja. Hm. Maar het is dus heel normaal dat ze die dingen gebruiken. Alleen ze moeten dus niet zo lang meegaan. <laughs> en ze zijn juist zo hoog omdat ze niet eh, door, een, door een vliegtuig geraakt kunnen worden. Hè? Vliegtuig komt meestal 10 kilometer. Ja, oké. Ah, en eh, kijk, voor nog, grotere hoogtes, dus ja, dan gebruiken ze gewoon eh, onderzoeksraketten. Want die gebruiken ze ook wel eens. En eh, satellieten. Maar goed, er was iets raar gebeurd in boven Amerika. Ja. <laughs> Het feit dat de China probeert al tijd in al decennia ballonnen in te zetten voor een militair doel. Volgens Amerika. Veel is onbekend volgens de experts, maar eh, het is een goedkope manier om de VS in verwarring te brengen. Ja, dat is zeker wel. <laughs> De, de, restanten van de neergeschoten Chinese ballon eh, zijn uit zee gehaald voor de kust van eh, South Carolina. Ja, wat, wat zijn we kunnen er veel nog over zeggen. Ze hebben dus een heleboel nu... ze hebben het algoritme bijgesteld om om beter te kunnen zien wat er boven het land uh, zweeft. En dan is, dus hebben ze ook teruggekeken in de tijd. Ja, met, met hun radarmetingen. En dan blijkt dus dat zelfs tijdens Trump waren er al van die ballonnen. Oh, oké. Dus ze hebben het gewoon echt toevallig ontdekt. En, eh, en eh, ze zeggen zelfs in Amerika dat er, dat er al bij 40 landen is gebruikt... om zo'n zogenaamde weerballon boven hun land te krijgen. Dus je gelooft, jij denkt wel dat het spionageballonnen zijn? Nou, dat, dat, even kijken, wat, even, ze hebben hem neergeschoten. Ehm detectieinstelling, ja, de ballonincident, ja, oké. Ehm. kijk, ja, eh, de, eh, de ballonnen zijn lastiger te detecteren en dat is juist wat, uh, net zoals die stelvliegtuigen. Ja, ja, ja. Hm. ja. Maar eh, wat hebben ze nou ontdekt? Ehm. Nou ja, toen hij nog over, de, over Amerika vloog, zijn uh, eh, met een verkenningsvliegtuig foto's gemaakt... die volgens het ministerie duidelijk laten zien dat de ballon gebruikt werd... voor het monitoren en verzamelen van inlichtingen. Op hoge resoluties foto's is ook te zien, dus blijkbaar hebben ze hem ook al eh, opengemaakt kijken wat er allemaal in zit. Dat de apparatuur waarmee de ballon was uitgerust niet overeenkomt met die van een weerballon. <laughs> Ah, okay. Volgens, de, volgens de autoriteiten. Ja. En dus beschuldigen China ervan dat die, eh, dat die aan het spioneren is. En dat doen ze al meer dan, bij meer dan 40 landen. Ja, maar wat is het voordeel van zo'n ballon ten opzichte van een, eh, een satelliet? Ja, dat vroeg Pim net ook. Dat is dus eh, dat je eh, als het eh, slecht weer is of zo, dan eh, kan een satelliet niet goed kijken wat, hoe de aarde eruit ziet op dat moment. En een satelliet is eigenlijk meer voor, voor metingen op grotere hoogtes. Dit is dus echt voor die 25 kilometer hoogte. Ja. Maar er zijn toch ook wolken op... 25 ja, ja, ja, ja, ja, maar hij, hij, zit, hij zit eigenlijk, ja, dat zijn minder, minder wolken natuurlijk. Hè. En eh, ja, je hebt natuurlijk iets, iets hogere resolutie omdat je dichter bij de aarde bent. Dus je kan het nog duidelijker meten. En, en zo'n luchtdruk, dat is natuurlijk afhankelijk van de hoogte. Ja. Hm. En uh, dus willen ze die luchtdruk weten op die 25 kilometer hoogte. Ja, waarom ze dat willen, dat moeten we aan de KNMI vragen. Maar uh, zij, zij gebruiken het dus ook regelmatig. Nou, je weet hoe goed de weervoorspellingen zijn van de KNMI. Dat is altijd 100% accuraat. Ja, ja. vandaag ook weer, toch? Ja. <laughs> Nou, ik vind wat tegenvallen, hoop ik zeggen. Een eh, regenachtige dag zou het zijn. Ja, ja, wind. ja. Dus klopt. Ja, oké, oké. Maar ik bedoel... Eh, Geen zon. Ze kunnen er ook behoorlijk naast liggen zitten. Maar ja, goed, dat is ook logisch. Als de, als de, als de, als de wind draait, ja, dan... Uh, ja, ja, en dus weer een andere hoge druk. Dan, ja, dan zitten ze ernaast. Nou, ik denk dat wij de specialist moeten bedanken. Ja. En wat ga je volgende week doen? Ja, dat zal ik volgende week doen. Ja, ik had wel een idee. Oh. Maar dan moet ik het even uitwerken. Okay. Kijken of dat eh, ook interessant is. En dan horen wij het volgende week. En eh, horen wij je ook weer volgende week. Hartstikke bedankt. Oké. Oké. Succes met, eh, met, de met, de met de met de uitzending. Ja, bedankt. Goed, dankjewel. Tot ziens. Hoi. Hoi. Hoi. mooie ingetogen nummers. De eerste was het Evangelist eh, met Conquest of Paradise. Van die bekende film 1492, hè? Uh-huh. Ontdekking van Amerika. En tweede was Kansas door Dust in de Wind. Nee, Dust in de Wind door Kansas. Die Kansas, ja. Ja. En die moeten we op de uitvaart van Maria draaien. <laughs> ja. Nou, ik vind dat het is allemaal ja. momentopname. Hè? Ja, morgen, eh, morgen kan ik hele andere nummers. Eh. Ja, zonder middag. En waar we het net ook al over hadden. Het is natuurlijk heel, heel prettig bij een uitvaart. Dat iedereen moet blijven zitten. <laughs> En jij dood bent. En je iedereen kan laten luisteren naar <laughs> meest vreselijke nummers. Ja, dat hoop je. Het kan best zijn dat ze zeggen, nou we doen het niet. We doen eigen keuze. Ja, je bent er niet. Dus, eh. <laughs> ga je geen video opnemen of zo? Ja, en jullie blijven nu allemaal stilzitten, bek houden en luisteren. Ja, als je dit ziet, ben ik dood. <laughs> Ah. Nu een eh, favoriet nummer van je vader, begrijp ik, hè? Ja, ja, ja die, die, heeft die, die wil die zeker... Die heb je ook op mijn moeders uitvaart eh, pas geleden gedaan. En deze wil hij zeker ook op zijn eh, hebben. En welk is het? Het is Leonard Cohen met Hallelujah. Oh, ja. Live in Londen. Hier komt hij. Ja. before. I know this room and I've walked this floor. You see, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very long. blue. couldn't feel. So I learned to touch. I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand right here. Ik heb hier trouwens nog een, een eh, leuk artikel in de, in de Zandvoortse krant eh, gevonden. Ik ken de man niet hoor, persoonlijk. Hier <laughs> staat er in, Pim. <laughs> Een heel groot artikel. Ja, dat weet ik. Over wie je <laughs> IC-architect bent. En over uh, eh, FNFM. En over de krochten. En over de Brits Club. En over de Brits Club. Ja, ja nog een ik het vind hier in Zandvoort. Ja, nou, wat leuk. Ja, ja mijn uh, eh, 15 eh, kwartiertje fame eigenlijk, hè? Ja, ga je ook handtekeningen uitdelen? Ja, zeker, heb ik al gedaan. Ik heb er al drie weggegeven. Oké. Voor een goed doel. Neem ik, volgende week neem ik het artikel mee. Mag je eronder een handtekening zetten? Oh ja. ja. Dan kan ik dat eh, <laughs> Boven je bed hangen. <laughs> Delen. In mijn plakboek. <laughs> je plakboek. oh, goddy. Ja. Ja. Nou, leuk. Toch? Ja, heel mooi. En eh, zeker ook de, de Fan FM komt goed aan boord. En, eh, nou, zeker. Nou, en terecht natuurlijk zijn leuke nummers. Of uh, leuke... Ja. ja. Krijg je wel... wat ik ook zeg, je krijgt toch wel een beetje ruimte om je ding te doen. Ja, is toch leuk. Zeker. Ja. ja. Zoals nu, hè? Ja. Plaatjes die ik op mijn uitvaart zou willen horen. Maar ik heb begrepen dat Ellie heeft ook een nummer aangevraagd. Ja. En we hebben hem, alle twee hadden wij hem ook in onze lijst, hè? Ja. Jij had hem van... Eh, Frank Sinatra? Frank Sinatra. Ik ook had hem ook van Frank oh, Sinatra. Omdat ik hem van uh, Herman Brood niet kende. Ja, ik ken maar hem ik, heb die, eh, ik, heb, ik heb hem op YouTube toen gezien.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 heel mooi, mooi nummer. toch? Zeker. En ter afwisseling dan maar even wat uh, cabaret. Ja. Ronald Goede mond met motorrijbewijs. Maar ik snap die man ook wel, want als je niks doet, dan ben je dus gewoon weg. Daarom wilde ik ook mijn motorrijbewijs halen. Ik denk, straks gaat het water stijgen, breken de dijken door... gaat iedereen vluchten met een motorkeur overal tussendoor. Ik moet mijn motorrijbewijs hebben. <laughs> Wat? Nou, je moet het ook niet doen, want het is doodeng. Ik, dat, moet je, is de slechtste beslissing die ik ooit heb genomen. Motorrijden is, dat is niet voor mensen. Dat is niet natuurlijk. Je bent kwetsbaar op de motor als je bij motor zit. Je wordt helemaal door elkaar geschud door die wind, hè. Heel je lijf, je hebt geen idee wat ik ben. domme denk ik ga 300 en dan ga je 30. Verschrikkelijk. Je bent veel te kwetsbaar. Zijn er motorrijders aanwezig? Eentje, zie je? De rest is dood. Nou, blij dat je het hebt gered hier. Veilig thuis straks. Als ik... Eh, ik was begonnen en ik was enthousiast. Ik weet niet, ik weet niet hoe je dat... Ik, ik had een nieuw pak gekocht. Allemaal klittenband. Nieuwe helm, helemaal glimmend. Handschoentjes, laarsjes, helemaal Rossi. Ik kom eraan, zit er een of andere Honda uit de Oekraïne. Een of andere verroeste fruitautomaat. Ik zeg, moet ik hierop? Hij zegt, ja. Dus ik eh, op de ding. En die vent, die was een beetje, ik weet niet, eh, eh, ik weet niet wat hij aan Maar die zei, de eerste les, ga maar lekker meteen de snelweg op. Ga maar meteen, ik weet helemaal niks van motorrijden. Er waren, en er waren ook allerlei essentiële brokjes informatie. Die hij niet met mij had gedeeld. Kleine dingetjes, zoals, doe je vizier dicht. Op de snelweg, als je mijn hoofd had gezien in die helm. Ik was een soort kikkertje in een magnetron god. En je, je kan met een motor kun je niet zomaar gaan zitten remmen, hè? Overal waar je wil. Man, gaandeweg die lessen voor, bleek dat er niks mee want Ik was op een rotonde, omgeflikkerd met de motor. Want ik had ineens geremd voor een vlinder. Ja, uh, ik wist niet dat dat niet mocht. Maar het belangrijkste waar je op moet letten is de instructeur. Ik, mijn instructeur en ik, oh, dit ging helemaal verkeerd. Wij hadden een, die relatie, wij hadden geen klik. Het was een beetje stroef, die relatie tussen mij en hem. Ja, die relatie tussen mij en hem is nog het beste te vergelijken... met de relatie tussen Fang Muso en Shang Mulong. Dat zijn twee Chinese mannen die in hele verschillende delen van China wonen... en elkaar totaal niet kennen. nou, klinkt het gewoon niet zo, klinkt het gewoon niet zo, niet Ik zit op die motor, kijk, hierom is die relatie zo intens. Ik zit op die motor met zijn stem in mijn helm. Dus ik hoor zijn stem in mijn helm... En ik kan niks terugzeggen. Hij zit in een auto achter mij. Met zijn walkie-talkie. Bla bla bla. En hij is super negatief. Die vent van mij is zuur. Heel negatief. Alleen maar kritiek. Heel zijn rotjeugd Sijpelt bij mij naar binnen. Alleen maar kritiek. Dit is wat ik hoor in mijn, in mijn hand. Dit is wat ik hoor. Oké, okay, een beetje ras erbij, hè? Jongen, jongen, jongen zeg. Moet allemaal veel vlotter, jongen. Jij bent te snel, hè. Jij moet, jij moet meer gas geven. Jij moet snel niet achter die vrachtauto blijven hangen, jongen. Kom op nou. Gewoon inhalen, hè. Ronald, je mag hier 120. Jij rijdt nu 65. ik denk, jezus. Waarom betaal ik hiervoor? Een stemmetje in mijn hoofd met denigrerende opmerkingen heb ik al. Maar het ergste moest nog komen. Ik zit. Dit, deze dag zou ik nooit vergeten. Ik zit op de snelweg op een gegeven moment en ik ben doodsbang. Ik zit helemaal in elkaar gedoken op die motor. Echt helemaal gespannen. Ik zit zo, ik denk, oh, ik verroer niks. En Ik denk, als mijn hoofd eraan dan vliegt heel mijn hoofd eraf. Dus ik zit zo helemaal in elkaar gedoken. En dan zie je, dan zie je ook bijna niks. Als je niet beweegt met je kop, dan zie je, dit is je, je hebt zo'n klein breed beeldje, Visiertje, dat is het. Dat is je blik op de wereld. Hierboven gebeurt van alles. Geen idee wat hier is. Hieronder is een heel universum. Midden aarde, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Maar dit is wat ik zie. Dit is het enige wat ik weet. Eh. En op een gegeven moment hoor ik dit in mijn helm. Oké, Ronald, Ronald, beetje ras erbij, hè? Kom op dan, nou, jongen, een beetje ras erbij. We gaan die vrachtwagen inhalen, we gaan de volgende afslag nemen. Dat is over 1200 meter. Dat is de afslag Sassenheim. Dus over 12 na het tankstation. Die afslag neem je. En aan het einde van die eh, afslag... Ronald, er zit een stukje van je broek los. Dan moet je even moet je even opletten. Oké, we gaan die afslag nemen. Aan het einde van die afslag zie je een rotonde. Die gaan we drie kwart nemen. Dat is dus linksaf. Als je dat hebt gedaan, kom je bij een kruis. Ja. Er zit nog een stukje van je broek los, eh, Ronald. Dat gaat nou even zeggen. Moet je even opletten. Oké. Okay. Uh, eh, linksaf bij die rotonde, kom bij een kruispunt, gaan we voorsteren. Je weet wat we hebben gezegd over voorsteren. Eerst kijken, dan... ja. Ja, Ronald, nou zit echt een stukje van je broek los. Uh... Gaan ze maar even een plekje Ah, je broek ligt eraf! je ploeg op de weg! Zo, dat heb ik nog nooit eerder gezien, zeg! Oké, niet slingeren nou, niet zo slingeren! Kom op, erbij nou! Zo, dat heb ik nog nooit eerder gezien! Nou, die broek ligt op de weg, daar kun je niks meer aan doen! Ga maar even een plekje zoeken, gaan we een nieuwe broek voor je regelen! Zo, dat heb ik nog nooit eerder gezien, zeg! Oké, niet slingeren nou, jongen, kom op, beetje gast erbij! Meer ras erbij. Kom op, meer ras erbij nog.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 Met Miss You. En daarvoor horen we Louis Armstrong met What a Wonderful World. Ja. En we gaan naadloos over naar... Agenda. Agenda. Eh, ik begin bij de liefde in eh, Haarlem. Daar is op woensdag 22 februari een, eh, de dubieuze avond... met allemaal vrouwelijke comedians. Dubieus, ja. <laughs> ja. <laughs> Janneke de Bijl, Anouk Krachtwijk... Jans Budding, Dion de Vos, uh, Maaike Dirkje Hop, Marie Koet, Maria Krijkamp en eh, Farida de Laan. En eh, kaarten kosten 12,75. Lijkt me erg leuk trouwens. Nou, is er nog plek? Ja, er schijnen er nog kaarten te zijn. Wanneer is het? Het is woensdag 22 februari om half oh, Ja, dat kan ik niet. Heb ik een uitzending. Heb jij een uitzending, ja. Eh, Patrick Labij is in... Was dit nou weer? De... In, eh, Schouwburg was dit. Ja. ja. is de Stad Schouwburg. Die is daar vanavond voor het laatst. Eh, genadeloos, goud eerlijk, hilarisch. Patrick Larij komt met zijn derde programma. Dus was, eh, is ook erg leuk. Heb je die ook gezien? Patrick, eh, nou, ik zie hem omdat ik steeds cabaret uitzoek, kom ik hem vaak tegen op eh, YouTube. Maar oh, hij is erg leuk. Ja ja, ja, ja, En dan komt Welen in de uh, Philharmonie in de grote zaal. Dat is zaterdag 18 februari van 8 tot 22 uur 40. Kaarten kosten 16,50 tot 44 euro en er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Oh, oké, okay. nee, is dat verkocht. Ja. ze doen het samen met de eh, patronaat, hoor Vandaar dat je via de Ticketmaster kaartjes moet kopen. Ja. Nou, dan hebben we een heleboel dingen die in het patronaat zijn. En uh, Safin en Support, een heerlijk populaire popliedjes... met invloed van soul en jazz. Joy Division, Undercover, de 90s nou, dat is allemaal eh, zaterdag 18 februari. En eh, dat lijkt me heel erg leuk. En helemaal uit Japan is de beste house en techno... Eh, tijdens deze speciale editie. En is ook zaterdag de 18e. Apart, ja. ja. Dus, en dan hebben we natuurlijk in Zandvoort mm, nog... de Zandvoort Lightwalk morgen. En dat is genieten van de zee, eh, aan de eh, lichtkunst lichtkunstwerken en ext in onze bekende badplaats, het strand en het gezellige centrum... en de razendsnelle CM-circuit. En dat kost 12 euro. Maar je loopt door Zandvoort heen dus. Ja, ik ga het ook doen morgenavond, ja. ja. Ik hoop dat het een beetje mooi weer is, dat het niet te nat is, ja. niet te winderig. Ja. Want anders ga ik het niet doen. <laughs> Zondag de 19e is er eh, kindercarnaval in het theater De Krocht. Ja. En dat is gratis. Ja. En dat begint om twee uur tot vijf uur. Ik heb helemaal geen gevoel dat het carnaval is. Nee, ik gelukkig ook niet. <laughs> gelukkig. Nee. Nee. We hebben er ook weinig last van eigenlijk. En eh, zaterdag de 25e is er eh, Lunchroom Rebel. Na negen jaar succesvol te zijn geweest in Aalsmeer... komt de disco voor mensen met een beperking ook naar Zandvoort. De eerste drie edities staan al gepland... en wordt de samenwerking met Lunchroom Bab eh, eh, Rabbel en de Blauwe Tram georganiseerd. Het lijkt me ook erg leuk. De kosten zijn 3 euro. Dus dat is te overzien ja. voor mensen met een beperking. Dat was het weer. Ja? Nou, dat was het. Dat was ook weer de uitzending voor eh, vandaag. Want we gaan afsluiten met uh, She en Charles achtervoor. En dan gaan we proberen toch Monty Python eens een keer helemaal, helemaal te draaien. Te draaien. Always look on the bright side. Zullen we dat omdraaien? Monty Python helemaal.